kinderen omgekomen bij een NAVO-luchtaanval. Ze waren volgens een regionale politiechef bezig met houtsprokkelen toen gevechtsvliegtuigen het vuur openden. Kort daarvoor was een Amerikaanse basis in de omgeving met raketten bestookt. De internationale troepenmacht ISAF onderzoekt het incident. Het weer, het klaart op vanuit het oosten.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 Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile j'ai glissé sous le vent. mais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.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 In Utrecht hebben sinds half acht al honderden mensen gestemd. Er kan vandaag worden gestemd in 50 stations. PVV-leider Geert Wilders en Eerste Kamerlijsttrekker Machiel de Graaf... hebben onder grote mediabelangstelling hun stem uitgebracht op een basisschool in Den Haag. In de school was veel beveiliging aanwezig. Het is voor het eerst dat de PVV meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Libische leider Gaddafi werft op grote schaal Tuaregs om voor hem te vechten. Dat zeggen regeringsfunctionarissen in Mali. De jonge Afrikanen trekken volgens hen massaal naar Libië... waar ze geld en wapens zouden krijgen. Gaddafi zou hele groepen Tuaregs met het vliegtuig laten ophalen vanuit Tjaad. Volgens ooggetuigen in Libië worden ze ingezet als huursoldaten. De woestijnkrijgers zouden samen met de milities van Gaddafi... vechten tegen de in opstand gekomen bevolking. Steeds meer landen bieden humanitaire hulp aan voor de vluchtelingen uit Libië. Volgens de VN is er dringend behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Italië zijn bereid om te helpen. Bouwbedrijf Heijmans heeft na twee jaren van fors verlies weer winst geboekt. Het op twee na grootste bouwbedrijf van Nederland eindigde 16 miljoen euro in de plus. In 2009 was er nog een verlies van 40 miljoen Heijmans topman Witsel is tevreden, maar hij wijst er wel op dat de bouw nog steeds